Voetbal kijken in een café, dat mag dan weer niet. Daar zijn we nog niet aan toe, zegt het kabinet. Maar ehm, wel versoepelingen, musea en andere wat eh, dan heet doorstroomlocaties. Dus theaters en bioscopen weer open. En je mag thuis meer mensen ontvangen van 2 naar 4. En er komen meer mogelijkheden om te sporten. Voorwaarde is dat het goed blijft gaan met de cijfers. Vrijdag wordt er definitief over besloten. En diezelfde avond is er dan nog een persconferentie. Oliebedrijf Shell moet de uitstoot van CO2 terugdringen en snel ook. Dat besloot de rechter na een rechtszaak die onder meer was aangespannen door Milieudefensie. Het olie- en gasbedrijf moet verantwoordelijkheid nemen en zijn bijdrage leveren aan het tegengaan van de gevaarlijke klimaatverandering, zei de rechter. Die uitspraak kan grote gevolgen hebben, ook voor andere bedrijven. Belgen van 40 jaar en jonger krijgen voorlopig geen prik met het Janssen-vaccin. En dat komt doordat een buitenlandse vrouw is overleden na een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze de situatie in België goed in de gaten houden. En dat hij Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt mee zou nemen naar het EK voetbal, dat was al wel duidelijk. Maar welke 24 spelers heeft bondscoach Frank de Boer nog meer gekozen om voor Oranje te voetballen? Verslaggever Jeroen Stekelenburg zag dat de bondscoach niet op safe speelde door bijvoorbeeld Quincy Promes wel te selecteren. Er speelt natuurlijk van alles rondom hem. Hij is eh, verdachte in een, eh, in een, bij eh, steekincident. Dus de verwachting was eigenlijk dat Frank de Boer dat niet in zijn selectie wil halen, wilde halen, al dat gedoe. Maar de Spartak Moskou speler mag gewoon mee naar het EK. Andere opvallende naam is de de jonge verdediger Julian Timber van Ajax. Het is voor het eerst dat er twee tieners in de selectie van, het, eh, van een eindtoernooi zitten. Dat is wel opvallend natuurlijk. Timber en eh, Gravenberg. De jongens die geselecteerd zijn gaan vanaf zaterdag een week op trainingskamp naar Portugal. Het weer. Vandaag regent het. Morgen regent het nog een beetje. Maar in het weekend wordt het zonnig en warm.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 Come on now, talk to me. The place where love is found. It will be a crying shame if we don't. the place zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er gaat vanaf volgend jaar meer geld naar de sociale advocatuur. Die ondersteunt mensen die niet zelf een advocaat kunnen betalen. Demissionair minister Dekker gaat de motie van PvdA en GroenLinks daarover uitvoeren. Vanaf 5 juni gaan allerlei nieuwe coronaversoepelingen in. Onder meer cafés, restaurants, musea, theaters en bioscopen gaan open. Onder voorwaarden. En vrijdag wordt een en ander officieel bekendgemaakt. En Shell moet de CO2-uitstoot in 2030 verminderd hebben met 45 ten opzichte van 2019. Dat oordeelt de rechter in een zaak aangespannen door milieuorganisaties en burgers. Shell kan nog in beroep.